Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Londen is vandaag de uitvaart van Queen Elizabeth. Al ruim een week zijn de Britten in rouw om een van de beroemdste vrouwen ter wereld... Correspondent Arjen van der Horst is nu in Londen... waar de wereld bijna stil lijkt te staan. Het land ja, is min of meer stil komen te vallen. Scholen zijn dicht. Het is een vrije dag voor iedereen. Tijdens de uitvaart zijn er ook geen vluchten boven Londen... uit respect voor de Queen. Een groot deel van het land zal meekijken van achter hun televisiescherm. Maar hier komen naar verwachting honderdduizenden mensen... om het van dichtbij mee te maken. Door de begrafenis van de Queen zijn ook veel ziekenhuisoperaties uitgesteld... en winkels op slot om 12 uur Nederland Nederlandse tijd begint de uitvaart. Het kabinet praat vandaag weer met energiebedrijven. Door de hoge energierekening komen steeds meer Nederlanders in de problemen... en daar wil het kabinet iets aan doen. Ze hopen daarom met energiebedrijven af te spreken... dat er per november een maximumprijs voor stroom en gas geldt. Inchecken voor de tram in Utrecht is de komende twee weken niet nodig. De afgelopen twee jaar hadden reizigers vaak last van werkzaamheden... en daarom heeft de provincie Utrecht besloten om de tram als cadeautje twee weken gratis te maken. Zo kun je gratis de tram naar Nieuwegein, IJsselstein en de Uithof pakken. En Post Malone zegt sorry tegen zijn fans die dit weekend bij zijn concert in het Amerikaanse St. Louis waren. De rapper viel in een gat op het podium en werd daarna schreeuwend van de pijn afgevoerd. I just want to apologize uh, to everyone in St. Louis and I want to say thank you guys so much for coming to the show and next time I'm around this way um, we're going to do a two hour <laughs> show for you so we can make up for um, de couple missed songs that we missed. Ja, want na 10 minuten keerde Post Malone wel terug en maakte hij met gekneusde ribben de show af. De rapper is inmiddels in het ziekenhuis geweest en zegt dat het goed gaat. Het weer nog een beetje van alles wat vandaag. Wolken, zon en ook af en toe een buitje. Het zijn er wel een stuk minder dan gisteren en het wordt ook minder koud. Vanmiddag rond de 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort eh, tussen Muiden en Knoop het Eemnes 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. A2 Amsterdam richting Utrecht door een ongeluk tussen Oudekerk aan de Amstel en Breukelen. 8 kilometer file, de weg is weer vrij. A8 Zaanstad Amsterdam bij Zaanstad Koog 3 kilometer file.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 Que viva la vida. Hoy, voy bailando por la vida, mi mente llena de alegría y sé que nada es imposible Number one made a picnic for two. Saw you was nervous, I thought it was cool Until I found out that his mom made the food.